Want ook dit jaar zenden wij hem uit. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.